Supporters zonder kaartje probeerden het stadion binnen te komen... waarop de politie traangas gebruikte. De wedstrijd begon daardoor uiteindelijk dik een half uur later. De Franse politie gaf eerst de Liverpool-fans met valse kaartjes de schuld, maar dat blijkt nu niet te kloppen. Zo ging het onder meer mis door een staking in het openbaar vervoer. Maar ook hadden beveiligers en agenten geen goede instructies en ontstonden er flinke opstoppingen bij controleposten rondom het stadion. Een groep wetenschappers gaat aan het eind van de middag op Pol-expeditie in Spitsbergen. De reis is georganiseerd door Nederlandse onderzoekers. De wetenschappers gaan onderzoek doen naar de opwarming van de aarde. Ook mijn collega's Baartmans, Emiel van Oers en Helene Ekker gaan mee. We gaan dus negen dagen en nachten op die boot en we gaan op meerdere plekken aanmeren. En dan eh, gaan we met Zodiacs, dat zijn van die, van die soort hovercrafts, gaan we eh, eh, naar het land toe met twaalf man op zo'n bootje om daar dus ook dat wetenschappelijke onderzoek te doen. De groep gaat richting Edgea, dat is de snelst opwarmende plek op aarde. De wetenschappers gaan de komende week allemaal metingen doen. Microbiologen die met ultramicroscopisch eetDNA gaan kijken naar wat voor eh, voedsel eh, walrussen eten. En is dat anders dan zeven jaar geleden bijvoorbeeld toen de eerste expeditie was. En er is een Nederlander afgestapt in de Tour de France. Verslaggever Gio Lippens. Ja, want eh, we krijgen het bericht door via de Koersradio... dat eh, het nummer 101 de aan Maart heeft gegeven. Mathieu van der Poel. Of het met de hitte ook te maken heeft, we weten dat uiteraard niet op dit moment. Maar hij heeft volgens de Koersradio dus de ronde van Frankrijk verlaten. En dat is dus definitief. Ja, de renners zijn vandaag bezig aan de eerste zware bergetappe. Van der Poel begon nog veelbelovend. Hij was mee in de aanval, maar moest zich al snel teruglaten zakken.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 Nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons nou, we zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander maar tussen ons is er niets te hey. Maar tussen ons is er niets veranderd We zijn nog steeds gewoon hetzelfde En we gaan voorlopig nergens heen oh, oh.